Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De afgezette Catalaanse leider Puigdemont zegt dat hij niet in Brussel is om politiek asiel te vragen, maar omdat dat het centrum is van de Europese politiek, waar hij in vrijheid en veiligheid zijn verhaal kan doen. Puigdemont is door Spanje afgezet nadat hij de onafhankelijkheid van de regio Catalonië had uitgeroepen. De premie voor zorgverzekeringen gaat de komende jaren in totaal met ruim 300 euro omhoog. Dat heeft het Centraal Planbureau berekend. Dit jaar was de premie 1290 euro. De zorgverzekering wordt duurder doordat de zorg steeds meer kost... en doordat de coalitie het eigen risico voor de hele kabinetsperiode heeft bevroren op 385 euro. Geschillen over schade door aardbevingen in Groningen kunnen sneller worden afgehandeld. Bij bedragen tot 4000 euro is geen speciale zitting meer nodig van de arbiter bodembeweging. Bij die groep oudrechters liggen nog 1400 zaken. Door de nieuwe regeling moeten die sneller worden behandeld. En in Sneek zijn twee mannen aangehouden in een onderzoek naar mensen met opvallende hoeveelheden geld zonder een aannemelijke verklaring daarvoor. De twee mannen van 31 en 33 worden ervan verdacht dat ze in drugs handelden en de opbrengst hebben witgewassen. Een van de twee is vermoedelijk de hoofddader. Er is beslag gelegd op 15.000 ecstasypillen, zeven woningen, waardevolle spullen en geld. Een van de verdachten werd in 2015 ook al eens opgepakt in verband met een hennepkwekerij. D66 noemt de uitspraken van coalitiepartner CDA over het aftapwetreferendum niet zo verstandig. CDA-leider Buma zei in de Volkskrant dat de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten er hoe dan ook moet komen. Maar D66-leider Pechtold wil niet vooruitlopen op de vraag wat er moet gebeuren als een meerderheid van de kiezers de aftapwet afkeurt. Het weer, de motregen trekt weg. Vanavond en vannacht op veel plaatsen droog. Morgen bewolkt, in de loop van de dag in het zuiden wat kans op zon. In het noorden kans op een bui. En het wordt ongeveer 13 graden.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 Op de A4 richting Amsterdam. Een half uur vertraging tussen Schiphol en Amsterdam. Op de A9 richting Alkmaar tussen Diemen en Aalsmeer ook een half uur vertraging. Op de A9 richting Diemen tussen Batuverdorp en het AMC ook weer een half uur extra. Op de ringweg van Amsterdam de A10, A10 Noord richting de A10 Zuid staat staat eh, file tussen, eh, tussen Amsterdam-Noord en Watergaasmeer door een autobrand. Een half uur extra. En op eh, de A10 West richting de A10 Zuid staat tussen Sloterdijk en knooppunt Amstel.